Maar de rechtbank was daar niet blij mee, was te horen op de Belgische radio. De rechtbank heeft Van Ranst nu vrijgesproken en legde Engel een schadevergoeding op. Omdat hij Van Ranst op een roekeloze manier gedagvaard heeft. Willem Engel heeft al heel veel rechtszaken aangespannen... omdat hij het niet eens is met het coronabeleid en bijna allemaal verloren. Er is opnieuw een energiebedrijf omgevallen. SEPA Green Energy is in de problemen gekomen door de hoge energieprijzen van de laatste tijd. Voor de 20.000 klanten wordt een andere leverancier gezocht. SEPA zal het vijfde energiebedrijf in korte tijd tijd dat de rekeningen niet meer kan betalen. In het noorden en oosten zijn vanochtend meerdere ongelukken gebeurd door de gladheid. Op de N355 in Friesland tussen Buitenpost en Buren gleden bijvoorbeeld drie auto's van de weg. En een daarvan kwam op zijn kop in de sloot terecht. Ook in Overijssel waren meerdere ongelukken waardoor files ontstonden. En bij Tottenham Hotspur hebben ze zoveel coronabesmettingen dat ze vanavond niet kunnen spelen in de Conference League. Het hing al in de lucht en nu heeft ook de UEFA bevestigd dat de wedstrijd tegen Sta de ren niet doorgaat. De Fransen waren al in Londen, zegt sportcollega Tom van het Hek. De tegenstander, eh, staat de Ren uit eh, Frankrijk, zegt... nou, wij hebben niks officieels gehoord. Wij zijn er gewoon, wij willen graag spelen. Dat feest gaat dus niet door. En dat is ook vervelend voor Vitesse. De Arnhemmers staan in de pool gelijk met Tottenham. En misschien komt het allemaal aan op het doelsaldo. En als Tottenham later speelt, weten ze dus niet precies met hoeveel ze moeten winnen. Vitesse moet gewoon thuis gaan voetballen en proberen zo ruim mogelijk te winnen. Dat is het enige wat ze zelf kunnen doen. Het weer. In de loop van de middag kunnen er een paar buien vallen. Het is 4 tot 7 graden. Morgen bewolkt en vooral in het zuiden regen. Mogelijk ook met natte sneeuw. Het wordt niet warmer dan 4 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A22 Beverwijk richting Velzen.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 I am a man Choba the job You can't tell me that I'm not shoes and pretty girls, boys in leather kiss girls in pearls. Hot damn, everybody, let's play. So they promised you a good job. No way. One, two, three, rap. the will be hacked. Make a lover and subs is the way you act. Make the most of every day. Goedemiddag de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie werkt aan meer rechten voor maaltijdbezorgers en chauffeurs van taxidiensten. Die worden nu vaak niet gezien als werknemer, maar als zelfstandigen. En daardoor zijn ze vaak niet verzekerd en bouwen ze geen pensioen op. 20.000 klanten van SEPA Green Energy moeten op zoek naar een nieuwe leverancier. Door de hoge energieprijzen kan het bedrijf niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Het onderzoek naar een vermeende kerstborrel van de Britse regering wordt mogelijk uitgebreid. topambtenaar die het onderzoek leidt wil ook andere bijeenkomsten van vorig jaar bekijken. En het weer nog in het westen enkele buien, later ook in de rest van het land. En het wordt vandaag 4 tot 7 graden. no good. You always wanted to be hiding Like no one wants you around Hold your head up ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. I've lived now. Sometimes encontremos. extrañeza esa tanto tiempo, vamos a un momento. Esto no es casual laat me Spaans Yo sé que quieres lo mismo, entonces dámela ya.